12 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij twee wedstrijden in het amateurvoetbal zijn spelers vandaag uitgemaakt voor Zwarte Piet en Roetveeg Piet. Bij een wedstrijd in Emmen tussen VV Emmen en Jos Watergraafsmeer riep een toeschouwer Zwarte Piet naar een donkere speler van de Amsterdamse club. Bij een duel tussen Sporting 70 uit Utrecht en het Arnhemse Eldenia werd een donkere speler van de Utrechtse club uitgemaakt voor Roetveeg Piet. Het duel in Emmen werd een kwartier stilgelegd. De wedstrijd in Utrecht is kort voor tijd afgefloten. Meer dan 71 van de stemgerechtigden heeft vandaag gestemd... tijdens districtverkiezingen in Hongkong. Het is een recordopkomst. Volgens de exit polls krijgen democratische kandidaten... onder wie enkele voormalige leiders van de studentenprotesten... een derde van de zetels. Voor het eerst konden de inwoners van Hongkong naar de stembus... sinds er hevige protesten uitbraken. De stembusgang wordt gezien als een referendum over het beleid van de regering in Hongkong. Boeren in Flevoland gaan morgenmiddag actie voeren langs snelwegen A6 en A27, meldt Omroep Flevoland. Tussen half 1 en 2 uur middags willen de boeren bij de op- en afritten op de vluchtstrook gaan staan. De boeren zeggen de wegen niet te zullen blokkeren. Aanleiding voor het protest is het gesprek van landbouworganisaties met minister Schouten van Landbouw op maandag. De Spaanse politie heeft bij de Noordwestkust een onderzeeër onderschept... met 3000 kilo cocaïne aan boord. Volgens Spaanse media kwam de 20 meter lange onderzeeboot uit Colombia. Aan boord waren drie mensen, twee van hen zijn opgepakt, de derde wist te vluchten. De Spaanse politie vermoedt dat het gaat om een grote drugsbende. Dit type onderzeeër kost al snel 2,5 miljoen euro. Het weer. Vannacht is de minimumtemperatuur 1 tot 6 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe zon en s'avonds lichte regen. Het wordt dan een graad of 11. Dinsdag valt er een enkele bui, kan het flink waaien, maar is het niet koud.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 De derde LP van Change. De LP Sharing Your Love. Dit was de LP met een hoor. Als ik zo op de hoes kijk, mijn god. Fonzie Thornton. Jocelyn Brown. Johnny Camp. Kevin Robinson. Leroy Burgess. Norman, ja, Norma Jean Wright. Kashif. Mijn god. Take You To Heaven hoor je. Deze man eh, deed in de jaren 70 wat eh, funk en soul. En zoals zoveel eh, rond 83, 84 uh, wilde heel veel wat proberen in de electro. Er was een opkomende muziekstroming en er waren wat meer synthesizers en drumcomputers. Dus het landschap veranderde een beetje. Zo deed Mike Theodore dat ook. Dat is zijn eerste 12 inch en ook enige in de electro Hellfire. van Mike Theodore. Earthtone Records. Het waren inderdaad heel veel artiesten hoor, die inderdaad die eh, stroming in gingen. Denk eens aan de eh, Herbie Hancock van de jazz. Toen de tijd ook naar Rocket in uh, eh, 83. Wilde altijd ja, wel iets aparts doen. Mooie LP van Glass featuring John Williams. Dit is Introducing Glass. Je gaat luisteren naar het nummer Stamp. fix you up. Let me fix you up. eerste album van George Pettis. Gelijknamig eh, album inderdaad, in 1987. Met het nummer I Can Fix You Up. Dit is alweer een tijdje geleden dat ik eh, deze plaat al draaide. Ik pakte hem van de week zo even uit de bak. Ik denk, oh, die, heeft, eh, die gaat weer een keertje de lucht in. En zo vanavond, ja ja. Ik heb het over Warp 9. Je gaat luisteren naar die mooie elektroplaat. Nank. Wow. in het jaar 1981 dat de Strikers uit eh, New York eh, hun LP uitbrachten. En hits hadden zoals Body Music, Strike It Up en Inch by Inch. Helaas een jaar later was de koek op en werd de stekker eruit getrokken. Een van de bandleden, Milton Brown, Kijk een beetje op zijn heen en denkt van... wat kan ik gaan doen? Hij zag hoe een eh, band zoals Glory de soul en funk verliet en in de electro ging onder de naam Planet Patrol. Hij zegt, wat zij kunnen kan ik ook. En hij richtte Warp 9 op. Samen met eh, Lottie Golden. En dit was zijn eerste single. Nank uit 1982. Warp 9. Een uh, classic. Zo kunnen we er nu op terugkijken. There's only one kind of real love. And that's the one that's true. But baby, you know that my love Stage 4. Met Real Love hier op Dance Radio. the sounds Lee met haar 12 inch Real Love uit 1989. Op het MCA-label. Heerlijk swingend. En zo swingen we het weekend uit. Even een kijkje op het forum danceradio.nl. Daar kun je ook op reageren. En dat deed ook Nancy. En Nancy geniet van de heerlijke hip-hop electro en vraagt... heb je ook de Tibetan Jam van David Stores en Ice-T? Maar natuurlijk, want dat is een van de klassiekers. We have just taken over all airwaves. Do not attempt to change the channel, for we have occupied all frequencies. We, the possessors of the ancient Tibetan theory, hold you all as hopeless prisoners for our experiments. <laughs> we will control the bass. We will control the treble. the sound waves from piercing highs to thundering lows. For the next few minutes, your mind, body, and soul will be unavoidably infiltrated by the almighty supernatural powers of the Tibetan Jam. At this very moment, our special molecular heat waves are being transferred into your body by means of the dance floor and the speaker. As your body temperature rises, you will notice it will begin to pulsate in unison with the beat of the music, a normal reaction. At this time, males and females should, by all means, not refrain from moving closer, closer! speakers to receive the total energy of the Tibetan jazz. recommended that you cooperate with the feeling to move and dance. Many have attempted to fight the rhythmic powers of the Tibetan jam by standing absolutely still. Not recommended. I will not dance. I don't want to dance. Well, well, maybe I'll dance a little. Uh, I'm dancing. I'm dancing. I can't stop my feet. This maneuver is not safe cause a definite overload of Tibetan heat waves. Lack of motion could to you control of the airways. We, possessors of the Tibetan theory, believe all that are can jam, all that is can move. So we are constantly searching for subjects who do not respond to the music so that we can bring them to our laboratories and use them as disco lab specimens so that we may run many and more. It's hard. plaat werd opgenomen inderdaad eh, allereerst om de, het nummer Reckless te promoten in de zomer van 1984. De Crystal Glove Taylor en David Storrs en Ice-T. En het cadeautje was op de achterkant de Tibetan Jam. Speciaal aangevraagd door Nancy. En nu al een kanjer wat mij betreft die Nancy. Want als je van deze muziek houdt, oh, heerlijk. Deze dame had een hele grote hit. In 1978, als ik het goed heb. Met Hot Shot. Een disco-knijter. Een aantal jaar later, 1983, komt ze terug in de clubs. Met deze plaat. Karen Young. You don't know what you got. uh, solo-album, zeg maar. Zijn eerste solo-album uit 1991, eh, The Heart of the Man. En dan in deze uitvoering de Japanse persing. En op de Japanse persing staat inderdaad een bonus track. En dat is deze. Who Do You Love? En inderdaad, it's time to throw down. De laatste plaat van de Downtown Dance Show hier op Dance Radio van dit weekend. Een verzoekje en zoals je weet, de eerste zullen de laatste zijn. En hij was de eerste met een verzoekje. En ook weer de laatste. Onze Breuking. Met deze plaats. Ricky Clark. Time to throw down. Wat mij betreft, eh, bedankt voor het luisteren. Ook wij gaan down. En ik zie jou volgende week weer.